Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Flinke kritiek op Talpa-baas John de Mol. Gisteren kwam er een onderzoek naar de misstanden bij The Voice naar buiten. In het rapport staat dat er niet genoeg en te laat is ingegrepen. De mol zei eerder dat hij niet snapte dat slachtoffers niet naar voren durfden te stappen. De regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag maakt zich daar kwaad om, zei ze bij de talkshow op één. Die uitspraken van John de Mol, hè, van vrouwen, nou er kwam natuurlijk meteen al veel protest op, van vrouwen meld je nou, ik begrijp het niet. Nee. Nou, ik hoop één ding, dat hij het nu wel begrijpt. Volgens de regeringscommissaris blijft er na het lezen van het rapport nog veel onduidelijk, zoals wie er verantwoordelijk was. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 12 mensen om het leven gekomen. Toen de brand werd ontdekt sprong een aantal mensen uit paniek van de boot. Veel mensen konden uit het water worden geplukt, maar minstens 12 zijn er verdronken. Er worden ook nog mensen vermist. Jumbo trekt eind volgend jaar de stekker uit de hoofdsponsoring van de wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma. Er bestaat wel een mogelijkheid dat het bedrijf ook na 2024 verbonden blijft aan de sportteams, maar dan dus niet als hoofdsponsor. En goed nieuws als je fan bent van deze regisseur en deze scène zowat uit je hoofd kent. You know what they call a, quarter pounder with cheese uh, in Paris? They don't call it a quarter pound with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pound is. what do they call it? They call it uh, royale with cheese. Royale with cheese. That's right. Nou, een scène uit Pulp Fiction van Quentin Tarantino. De regisseur begint in de herfst aan zijn tiende en laatste film. Tarantino heeft altijd geroepen dat hij precies 10 films wil maken... en de laatste film moet zijn beste ooit zijn, zegt hij zelf. Het weer nog een grijze dag met vanochtend vanuit het westen wat regen. Tijdens de middag zitten de buien vooral in Limburg. Daar kan het ook gaan onweren.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 en zou zijn terugkeer groots hebben willen aanpakken. Dat gebeurt nu niet. Mexico gaat zeker acht mensen onderzoeken die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in een detentiecentrum. Bij die fatale brand kwamen maandag 39 migranten om het leven. In de Filipijnen zijn zeker 12 doden gevallen bij een brand op een veerboot. Aan boord waren zeker 250 passagiers. Zeven mensen worden nog vermist. Het weer bewolkt met buien. Vanmiddag in het zuidoosten kans op onweer. Het wordt 14 graden. turns into dawn Winter turns to spring Summer turns to fall Mom's in a dress, she spilled the tea on your Sunday best.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 situations het NOS nieuws van 8 uur.